In de woning waarin de brand uitbrak... waren mensen waarschijnlijk bezig met het repareren van fietsen. Het vuur is mogelijk veroorzaakt door een zogenoemde lithium-ion-batterij. Die wordt gebruikt in elektrische scooters en e-bikes brandweer zegt tegen CNN dat in New York dit jaar al zes mensen zijn omgekomen na een brand door dit soort batterijen. Duizenden mensen zijn in steden in Peru de straat op gegaan om het vertrek te eisen van de linkse president Pedro Castillo. Volgens de actievoerders is de regering betrokken bij corruptie. Daar loopt nu onderzoek naar. De demonstranten trokken in de hoofdstad Lima naar het regeringsgebouw. Hier en daar ontstonden opstootjes. De politie zette traangasgranaten in om demonstranten uit elkaar te drijven. Castillo werd vorig jaar gekozen als president. Zijn populariteit is sindsdien flink afgenomen. In het Zuid-Franse departement Ero is een Belgische speleoloog bevrijd uit een grot. De operatie duurde meer dan 24 uur. Bij de reddingsactie waren ruim 60 brandweermensen en andere specialisten betrokken. De Belg van 47 was samen met acht anderen in de grot. Daar viel hij drie meter naar beneden en brak onder meer zijn arm. De hulpdiensten hebben de man warm gehouden met een tent en kleding. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Montpellier. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk krijgen volgend jaar een extra vrije dag vanwege de kroning van koning Charles. Dat heeft de Britse premier Rishi Sunak bekendgemaakt. De landelijke feestdag is op 8, maandag 8 mei, twee dagen na de kroning. Sinds het overlijden van koningin Elizabeth op 8 september is Charles al wel officieel koning, maar hij wordt dus acht maanden later pas gekroond.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 De A9 is in beide richtingen weer vrij bij Amstelveen, bij de Schipholbrug... De technische problemen zijn daar verholpen. Door omrijders staat het nog wel behoorlijk vast op de A10 Zuid. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Nieuwe Meer is de verdraging nog een kwartier. Op de A10 Noord ook file tussen Volendam en de Koentunnel sta je ook 10 minuten vast. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg. 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten verdraging op de A2 Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel door een auto met pech.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 I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. and let it all in. But see, once it gets in, the popping begins. Then you'll find out why all the boys stare. See, they're trying to fight our style, trying to study our approach. They like the way we do it, so original. I guess if they are slow, so they should leave the room. This beat is for the clubs and cause it go. Every time the stuff, but does he know how to wind you up?